Mark Visser met het NOS-journaal. Het Groningen Forum vier maanden stil voor onderzoek. Over enkele weken wordt in een rapport duidelijk wat er precies mis is met de nieuwbouw. Maar RTV Noord meldt nu al dat sommige betonnen palen in de nieuwe parkeergarage niet stevig genoeg zijn. Het zou betekenen dat de bouw terecht is stilgelegd. De NS heeft tot twee keer toe verprutst toen het bedrijf de kans kreeg het reizigersvervoer op de hoge snelheidslijn binnen te halen. Dat zei oud-minister Netelenbos van Verkeer voor de parlementaire enquêtecommissie over de Vira. Eerst diende NS een bod in dat helemaal niet aan de eisen voldeed en toen het bedrijf van Netelenbos een tweede kans kreeg werd er tot haar grote verbazing helemaal niet meer gereageerd. Volgens de oud-minister is dat een grote fout geweest. Rusland en Irak breiden hun militaire samenwerking uit. President Poetin zegt dat Moskou doorgaat met het sturen van wapens in de strijd tegen de islamitische staat. De Iraakse premier Abadi is op bezoek bij Poetin. Die benadrukte dat de strijd tegen IS voor Rusland topprioriteit is. De terreurgroep heeft nauwe banden met radicale moslims in de Caucasus. Minister Ascher wil voor de zomer met een plan komen om knelpunten rond de loonbetaling bij ziekte op te lossen. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om kleine bedrijven niet langer te verplichten het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen. Veel kleine werkgevers ervaren dat als een groot probleem. Het weerhoudt hen er soms van om personeel in vaste dienst te nemen. De Portugese oud-voetballer Figo heeft zich ook teruggetrokken uit de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. Eerder zei ook Michael van Praag dat hij de strijd om de opvolging van Sepp Blatter staakt. Hij sluit zich aan bij de Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. Het weer, vanavond en vannacht helder, morgen droog, afwisselend zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files van de avondspits lossen langzaam op. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge staat 7 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 6 kilometer file. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 4. Op de A20 hoek van Holland richting Rotterdam tussen Afrit Westerlee en Vlaardingen-West 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Houten en Knopen Rijnsweert 7 op de A28 van Utrecht naar Amersfoort.